Op zijn Twitterpagina zegt hij... Essentieel is dat landen de vrijheid van godsdienst volledig waarborgen. Daarbinnen kunnen ze zelf regels stellen. Gisteren besloot de Zwitserse bevolking in een referendum dat er geen nieuwe minaretten meer bij mogen komen. Moskeeën zonder toren mogen nog wel. Veel andere landen reageren kritisch. Frankrijk noemt het verbod een teken van intolerantie en een bijdrage aan de onderdrukking van een godsdienst. EU-voorzitter Zweden spreekt van een uiting van vooringenomenheid. Het Zwitserse verbod wordt toegejuicht door nationalistische partijen zoals de Deense Volkspartij en het Vlaams Belang. In Nederland is de PVV enthousiast. Een man van 29 uit Maastricht is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op het zoontje van zijn vriendin. De rechtbank in Maastricht acht bewezen dat de man het jongetje van 16 maanden vorig jaar met opzet heeft gedood. De man gaf de moord in eerste instantie toe, maar later zei hij dat hij onder druk van de politie in bekentenis had afgelegd. In Afghanistan komt geweld tegen vrouwen nog vaak voor. Dat zegt het hoofd Mensenrechten van de Verenigde Naties in Afghanistan, Nora Nieland. Vooral voor verkrachting is volgens haar weinig aandacht. Vrouwen en meisjes lopen het gevaar om verkracht te worden in hun huis, in hun dorp of in gevangenissen. Het is een mensenrechtenprobleem van aanzienlijke omvang, zegt Nieland. Ze zegt dat slachtoffers vaak zelf worden vervolgd voor overspel. De VN is in Afghanistan een campagne begonnen om het geweld tegen vrouwen uit te bannen. Oud-voetbalscheidsrechter Frans Derks heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. De KNVB had hem voorgedragen voor een lintje vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de voetbalsport en zijn maatschappelijke inzet. Derks, die nu 79 is, was scheidsrechter van 1956 tot 1978. Hij viel op door zijn zwierige stijl en zijn strakke broekjes. In 1972 richtte hij de Belangenvereniging van Scheidsrechters in het betaald voetbal op. Het weer geregeld zon, ook enkele wolkenvelden en in het noordwesten en westen wat regen bij 7 graden.